Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental in het midden van Italië is verder opgelopen tot 247. Honderden mensen raakten gewond, enkele duizenden zijn dakloos. In de zwaarst getroffen dorpen is geen huis onbeschadigd. Veel huizen zijn ingestort. Afgelopen nacht hebben reddingswerkers gezocht naar overlevenden van de beving van gisternacht. Op sommige plekken werd gezocht met graafmachines. Op andere plekken ging dat met de blote hand. Premier Renzi houdt vanochtend crisisberaad met zijn kabinet. Waarschijnlijk wordt voor het gebied de noodtoestand uitgeroepen. Mensen die de verzekering oplichten en worden betrapt... krijgen voortaan een boete van 532 euro. Dat zijn de onderzoekskosten die de verzekeringsmaatschappij moet maken... zegt het Verbond van Verzekeraars. Vorig jaar werden 8000 mensen betrapt die bij de verzekering bij elkaar... voor 79 miljoen euro hadden opgelicht de boete komt bovenop andere maatregelen die verzekeraars kunnen nemen. Zo kunnen ze alle uitgekeerde bedragen terugeisen en klanten royeren. Dit jaar zijn bijna 1400 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard door de inspectie van het onderwijs. Het zijn er flink meer dan vorig jaar. De examens werden bijvoorbeeld afgekeurd doordat de school niet de juiste hulpmiddelen bij de examens had uitgedeeld. En de bevolking van Colombia mag zich op 2 oktober uitspreken in een referendum over het vredesakkoord tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Als de Colombianen instemmen, komt er een definitief eind aan een strijd van meer dan 50 jaar... die aan ongeveer 220.000 mensen het leven heeft gekost. Het weer nog. Het wordt opnieuw tropisch warm met lokaal 35 graden. In de middag aan het strand wind van zee. En morgen en in het weekend blijft het zomers met temperaturen van boven de 25 graden.